Femke Wolthuis met het NOS Journaal. 50-plussers gaat ook voor een jongere doelgroep van 50-plus gelden. Minister Ascher trekt daar 34 miljoen euro extra voor uit. Het kabinet maakte vorig jaar afspraken met het UWV, de uitzendbranche en de sociale partners om werkloze 55-plussers aan het werk te helpen. De oudere werkzoekenden moeten bijvoorbeeld een sollicitatietraining kunnen krijgen. Ascher schrijft in een brief aan de Kamer dat het actieplan 55 plus werk werkt, maar dat het aantal werkzoekende 50-plussers nog altijd stijgt. Er zijn nu 188.000 werkloze 50-plussers en dat is bijna een kwart meer dan een jaar geleden. Mensen die in de bijstand komen moeten eerst vakantiedagen opbouwen... voordat ze een paar weken aaneengesloten op vakantie mogen. Dat gaat VVD-Kamerlid Potters vanmiddag bepleiten in een debat met staatssecretaris Kleinsma. Nu kunnen mensen zodra ze een bijstandsuitkering krijgen een paar weken weg. Maar Potters vindt dat nieuwkomers in de bijstand eerst moeten solliciteren... omdat de kans op een baan aan het begin het grootste is. De zoektocht naar de vermiste Maleisische Boeing wordt opnieuw verplaatst. Satelliet- en radargegevens zijn opnieuw geanalyseerd. En daar komt uit dat het toestel in een zuidelijker deel van de Indische Oceaan is gestort dan tot nu toe werd aangenomen. Vlucht MH370 vertrok op 8 maart met 239 mensen aan boord van Kuala Lumpur naar Peking. En kort na vertrek verdween het van de radar. De Uruguayaanse president Mujica heeft op, het opgenomen voor zijn omstreden landgenoot Suarez. De FIFA neemt vandaag een besluit over een mogelijke straf voor de aanvaller. Die beet dinsdag een Italiaanse verdediger in de schouder. De Uruguayaanse president zegt de beet niet te hebben gezien, maar volgens de president is Suarez niet uitgekozen om een filosoof of monteur te zijn of om zijn goede manieren, maar gewoon omdat hij een geweldige voetballer is. Het weer geregeld zon, het blijft droog. In het noordoosten kan vanmiddag een bui vallen. En het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Muidenberg 4 kilometer.